Twee uur. Renate Kok met het NOS Journaal. President Trump komt met een pakket hulpmaatregelen voor Amerikanen... die zwaar getroffen worden door de coronacrisis. De onderhandelingen met de Democraten in het congres zijn stuk gelopen... en daarom neemt Trump het heft in eigen hand. Hij ondertekende verschillende decreten... waarmee onder meer de tijdelijke werkloosheidsuitkering wordt voortgezet. Ook komt er meer bescherming voor huurders tegen huisuitzetting. De gesprekken over de stimuleringsmaatregelen duren al meer dan twee weken. De democraten wilden in eerste instantie 3,4 biljoen dollar beschikbaar stellen... maar het Witte Huis wilde niet verder gaan dan 1 biljoen. De man die afgelopen middag zwaar gewond raakte bij een schietincident op een drukbezocht strand in Amsterdam is overleden. Waarom de man van 24 werd beschoten is nog onduidelijk. Het slachtoffer werd ter plekke gereanimeerd en overleed later in het ziekenhuis. Veel mensen, onder wie ook veel kinderen, waren getuigen van de schietpartij. De politie roept iedereen op die beelden heeft gemaakt om die te delen met de politie. De schutter is nog niet opgepakt. Het strand bij Bloemendaal is vanwege de grote drukte afgesloten. Volgens de politie hielden veel strandgangers zich niet aan de coronamaatregelen. Bezoekers werden na tienen gevraagd het strand te verlaten. Volgens de politie verliep dat rustig. Frankrijk helpt Mauritius bij het opruimen van een grote olievlek die een natuurgebied bedreigt. Op 25 juli liep een Japans vrachtschip vast bij de Blue Bay, vlakbij het grootste koraalrif van de eilandstaat. Het schip heeft 4000 ton diesel en olie aan boord, waarvan al een deel is weggelekt. De premier van Mauritius sprak van een dreigende milieuramp en vroeg hulp aan Frankrijk. FC Barcelona is door naar de kwartfinales van de Champions League. Bijna een half jaar na de eerste wedstrijd tegen Napoli... werd het in Camp Nou 3-1 voor Barcelona. In de kwartfinale speelt de club tegen Bayern München... dat in eigen huis Chelsea versloeg met 4-1. Het weer, de temperatuur daalt langzaam naar 18 tot 22 graden. Later overdag weer veel zon. Het wordt 30 graden op de wallen tot 37.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 Fancy moves and steps, how I greet ya. Side to side, jump, step, and turn. Set the fire, boys, and let's burn. Step left, around, and together with the right. Stand straight, bend knee, brush tips. Step left, around, and together with the right.